Een speech geven aan je 20 medewerkers en dan weer een verhaaltje aan je twee kinderen. Als ondernemer lopen werk en privé vaak in elkaar over, ook financieel. Onze experts bieden je overzicht, zakelijk en privé. Plan een persoonlijk gesprek op abnamro.nl slash vooruitkijken.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 Met meer dan duizend producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus... alle Amerk proteïne eetzuivel, tweede gratis. Alle bolletje crackers en knekkenbreud, tweede gratis. Lekker hoor. Amerk haarverzorging en styling, ook tweede gratis. Zoé. En een looppad van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster! smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er rijden weer treinen bij Amsterdam. De NS zegt dat iedereen gewoon thuis komt vanavond. Op Schiphol gaan morgen bijna 300 vluchten van de KLM niet door. Het gaat om vliegtuigen die zouden vertrekken en aankomen. Ze blijven aan de grond of worden omgeleid door de sneeuw. Alle strooiwagens en sneeuwschuivers worden ingezet om de wegen een beetje begaanbaar te houden. Het zijn er ruim 1200. Ook zijn er speciale machines bezig om ijsplakaten van de weg te smelten. Maar ondanks al dat werk zal het morgenochtend toch op sommige plekken verraderlijk glad zijn, zegt Rijkswaterstaat. Veel scholen passen morgen hun lesuren aan of zijn dicht vanwege de sneeuw en gladheid. 1 op de 8 meldt Hart van Nederland dat de scholen peilden. Daar blijkt er ook uit dat sommige ouders het er niet mee eens zijn. Anderen vinden het juist goed. Ze vinden het onverantwoord om een kind nu op pad te sturen. En bij de rechtbank in New York hebben verschillende groepen gedemonstreerd. De Venezolaanse president Maduro kwam daar voor het eerst voor de rechter. Sommige demonstranten zijn tegen de Amerikaanse actie om hem te ontvoeren. En anderen protesteerden juist tegen Maduro's dictatuur. Het weer nu van Weer Online. Het kan weer glad zijn door sneeuw en ijzel, want het is flink aan het vriezen. Morgen overwegend droog met af en toe zon. Het is dan rond de 0 graden of iets daarboven. En dat was het nieuws op Slam. Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z. Fans van Voordeel, opgelet. De feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenbollen voor maar 99 cent. En één ster beter levig niet snitsels twee voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z. Ja, het voordeel is niet aan te slepen. Want deze week nergens goedkoper. Kruimige aardappelen en 10 kilo zak 2,19. Zo, dat is voor een hele week. Ja, en op is op. Fans van Voordeel. Aldi. Het is weer Kidsfestival bij kleertjes.com. Met kortingen tot wel 50%. Op speelgoed, alles voor de slaapkamer, luiers en de leukste outfits. Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas.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 Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfect. Oh, you know I'm my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, attention, baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. No fighting. New music. Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Tame Impala. Dracula. Dracula. music. Faithless and Disclosure. Insomnia. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in darkness we electricity. Something's all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me be. I'm making mad love to my girl on the heath. Tearing off tights with my teeth. But there's no release, no peace. I toss and turn fundamental movement. Hmm. So when it's black, it's insomniac. Take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. sleep, sleep, sleep. I can't get no sleep. sleep, sleep, sleep. smoke weed when I need to, and I need to get some rest.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 About to FM. so confused. New drip on the way, ah uh-huh. Rap niggas still selling bricks. Half a cake on the way, ah uh-huh slot, you wanna take a lift. On the Molly, man, he's on the way. Uh-huh. I might take it a shot, I might take it a risk. It don't matter, baby, I'm straight. Uh-huh. Feel like I'm in Prince's house, purple paint all on the walls. Uh-huh. Sitting down on this fancy couch and I can't see straight. I'ma stay. Uh-huh. 22, I'm in Paris, baby, got strippers tits in my face. Uh-huh. Roll up in a bendy, I'm Christian, I'm Bentley, I'm a years. New drip on the way, aha. Rap niggas still selling bricks. Half a cake on the way, aha. Take a flight, you wanna take a lift. On the Molly man, he's on the way, aha. I might take it a shot, I might take it a risk. It don't matter, baby, I'm straight, uh Feel like I'm in Prince's house. Purple paint all on the walls, uh huh. Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, uh huh. 22, I'm in Paris, baby. Got strippers' tits in my face, uh huh. Roll up in a Bentley, I'm Christian, i Bentley. ruimt op. Nu tot wel 70% korting op geselecteerde woonaccessoires, verlichting en meer. Maar let op, op is op. Karwei, maak het mooier. Het is weer hamsteren bij Albert Heijn. Met meer dan duizend producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus... alle Amer proteïne eetzuivel, tweede gratis. Alle bolletje crackers en crackerbreud, tweede gratis. Lekker hoor. Amerk haarverzorging en styling, ook tweede gratis. Zoé. En een looppad van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster! Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30 Europa. Een speciale uitvoering met luxe als basis. En tot wel 4000 euro voordeel. Nu leverbaar vanaf 36.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.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 Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido. Bij NCOI weten we dat mensen het jaar vaak starten met het goede voornemen om een opleiding te volgen. Om je daarbij te helpen en om te vieren dat we 30 jaar bestaan, krijg je nu tijdelijk 15% korting. Kijk op ncoi.nl. Hallo, Odido Business hier. Ook voor ondernemers hebben we haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Ga snel naar odido.nl slash business. Reizen door Vietnam, ja, dat is een droomvakantie. Maar het wordt pas echt een droomvakantie... met Nederlandse reisleiding die ook de lokale taal spreekt. Boek nu op anwb.nl slash vakantie. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Je eigen zorgverzekering heb je geregeld. Maar hoe zit het met je huisdier? Want als hij ziek wordt of een ongeluk krijgt, kunnen de kosten flink oplopen. Gelukkig is er FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier. Met het meest complete pakket van Nederland. Zo begin je het jaar zonder zorgen. Ga naar figopet.nl.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 Daar vind je de perfecte look voor elke gelegenheid. Tot wel 50% korting. Als je gratis aanmeldt als pluslid, ontvang je nog meer voordelen. Shop nu bij Zalando. De nieuwe elektrische Suzuki e-Vitara is een zakelijke auto, kampeerauto... en een als je de achterbank verschuift past er nog meer in de auto. We weten niet precies wat je ermee gaat doen... maar we hebben er wel voor gezorgd dat het allemaal kan. Suzuki. Serious about fun. Deze wil je niet aan je hoofd voorbij laten gaan. Het zijn de hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Nu alle head and shoulders 2 plus 2 gratis. Geen haar op je hoofd die dat wil missen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Je rijdt de veelzijdige Suzuki e-Vitara al vanaf 31.995 euro. Vanaf 16 januari bij jouw Suzuki-dealer. Oh, ah, zin in thee. Oh, wie heb je te lang niet gesproken? Wat goeie. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. song I hear you call Like a thief in my head, you criminal You stole my thoughts before I dreamed them And you killed my queen with just one palm Flam. off. 밝게만 빛나죠 우리는 하를 따라 이긴 밤을 수록 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby al 35 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 20 gig data en 400 belminuten. De eerste 6 maanden voor maar 7 euro per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Ga snel naar simyo.nl.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 Hello. Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en ze je zelfs knuffels geven. Een koninkrijk waar je zo hard mag zingen als je wil. Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft... vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa. Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen. Kom en laat je betoveren door kasteel Arendel, de restaurants en onze nieuwe attractie. Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs.